Cause I do know that I want you. You walk around this town with your do know that Let's dance, let's shout, shake your body now to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body now to the ground.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 In de oorspronkelijke plannen had de partij 10 miljard euro nog niet ingevuld. Partijleider Cohen zegt nu dat de maatregelen toch al de komende periode moeten worden genomen. Van de 30 miljard aan bezuinigingen moet 10 miljard in 2015 zijn gerealiseerd. Het CDA spreekt van een opmerkelijke koerswijziging. Maar als je er goed naar kijkt stelt het niks voor... want de PvdA bezuinigt de komende kabinetsperiode geen cent extra, zegt het CDA. De VVD noemt de aanpassing een ommezwaai die duidelijk maakt dat de PvdA geen idee heeft over de koers. De VVD is wel blij dat de PvdA nu de kaarten op tafel legt. De voormalige baas van de Russische oliemaatschappij Yukos is in de gevangenis in hongerstaking gegaan. Mikhail Godorkovsky protesteert tegen de verlenging van zijn gevangenisstraf met drie maanden. Volgend jaar zit zijn gevangenisstraf van acht jaar erop, maar justitie bereidt een nieuwe rechtszaak tegen hem voor vanwege diefstal en het witwassen van geld. Door de verlenging van de celstraf wordt voorkomen dat hij vrijkomt voordat de nieuwe zaak dient. Godorkovsky zegt dat dit niet mag en weigert nu te eten. Atemos keert volgend seizoen niet terug als trainer van Sparta. Hij wil bij een club in het buitenland aan de slag gaan. De Mos volgde begin april Frans Adelaar op bij Sparta... maar kon niet voorkomen dat de club degradeerde. Sparta heeft verder afscheid genomen van 15 spelers. Het weer zonnig, ook stapelwolken. In het zuidoosten in enkele buien. Het wordt 12 tot 17 graden. Morgen meer bewolking bij opnieuw maximaal 17 graden.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 slapen.